Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. AZ heeft trainer Arne Slot per direct de laan uitgestuurd. Komt omdat hij zou praten met Feyenoord om daar volgend seizoen dik Advocaat op te volgen... zonder dat de Alkmaarse club daarvan wist. Toen ze erachter kwamen heeft hij meteen zijn boeltje moeten pakken, zegt verslaggever Arno Vermeulen. Dat is een, een bom die gebast is in de voetbalwereld. Dat gebeurt niet zo vaak, wetende dat AZ natuurlijk eh, morgen gewoon een competitiewedstrijd moet spelen... maar ook donderdag een hele belangrijke wedstrijd heeft in de Europa eh, League tegen eh, Rijeka. Dus dat is nogal een eh, besluit waar de voetbalwereld voorlopig even van trilt. De directeur van AZ schrijft op de website dat ze een hoofdtrainer willen die volledig gefocust is op AZ. Nu Arne Slot weg is, maakt Pascal Jansen als trainer het seizoen af. Duizenden mensen in Californië zijn op de vlucht voor bosbranden. Ze moesten hun huis uit. De Amerikaanse staat heeft elk jaar last van bosbranden, maar de laatste jaren worden ze steeds heftiger. Deze brand brak afgelopen woensdag uit, maar is nog altijd voor het grootste deel niet onder controle. In een supermarkt in het Limburgse Echt heeft een man gistermiddag expres richting winkelpersoneel gehoest. Toen de politie kwam, deed hij dat weer. Hij zei dat hij corona had. De man is opgepakt voor poging tot zware mishandeling en moet zich verplicht laten testen op corona. Al ruim acht maanden mag in principe niemand van buiten Europa de EU in vanwege de coronacrisis. En een groep Nederlanders vindt dat oneerlijk. Hun familie is niet welkom en dat terwijl geliefden die in een lange afstandsrelatie zitten wel mogen komen heeft bijvoorbeeld de Turkse Bazak last van. Haar ouders hebben hun pasgeboren kleinkind daardoor nog steeds niet kunnen vasthouden. Dus het was lastig om hun niet naast mij te hebben. Maar het is voor hun nog erger, denk ik. Eh, ik ben de enige kind, dus ze missen mij heel erg. Dus ze hebben het allemaal gemist. Elk EU-land gaat er trouwens anders mee om. Zo zijn familieleden in Noorwegen en Denemarken wel welkom. En in Duitsland zijn er uitzonderingen voor bevallingen en bruiloften. Een groep Nederlanders wil nu uitleg van minister Grapperhaus. Het weer nog, het is overal droog en op veel plekken schijnt de zon volop.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 Your face is just beaming. Your smile got me boasting, my pulse roller coastering. Anyway, the four winds that blow, they're gonna send me sailing home to you, or I'll fly with the force of a rain as if I ZFM.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 but just no. I'm sorry. I don't think I could tonight. people say it hasn't got a meaning, we will find a way. Well, maybe if I work the first time, looking through the sky, we might find a rainbow.